around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses at my head. I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow.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 Martin was liefdevol, genereus en eigenzinnig. Voor mij was je een vat vol tegenstrijdigheden. Kraaienredder, vossenvriend, hondenfluisteraar, weer- en windfietser, liefdevol, helper, onvermoeibaar, Kleinhart, grote bek, babbelaar, haantje de voorste, beide hand, irritant, een praatjesmaker, blote bast, voordringer, indringer, gretig, gulzig, gierig, streetwise, grappenmaker, solist, egoïst, bemoeial, onvoorspelbaar, Amsterdammerd, knappert, hekkenzetter, stille kracht, lichtman, genieter, verhalenverteller, groen hart, planten- en kruidenkenner, bomen zetten, zadenstrooier, berenklauwverspreider, oude indiaan, vat vol tegenstrijdigheden, altijd aanwezig, maar nu niet meer. Ik wil je bedanken dat je bent doodgegaan om mij te laten ontwaken. Martin en ik hielden beide van de Yardbirds. Wat ik net meeneuriede was eh, het prachtige begin van het nummer. Ah, ah, ah, Met van die diepe mannenstemmen. Daar waren we alle twee dol op. We deelden de muziek. Ook wat we net hoorden was iets dat Martin op prijs stelde. Martin was, is een belevenis. Iemand die je meteen zag vanwege zijn postuur. De eerste keer dat ik hem tegenkwam, dat was in de Nieuwmarktbuurt. Na 76 was dat ineens een speeltuin geworden. En het Waterloopplein, de plek waar nu de stoperaar stond, was één grote woestijn. Daar hadden we het Anti-City Circus. Daar bouwden we hutten. Daar was Kokkie Souterix actief. En Maarten van der Horst. En ikzelf. En daar stond ineens Martin met zijn hele lange haren. En hij was niet bezig, zoals ik, het plein te zien als een open atelier. Nee, het ging hem om de planten, de bomen. Op de Zwanenburgwal heeft hij meegewerkt aan het creëren van een schitterend tuintje. Dat zo weergeloos mooi was. Het is inmiddels allemaal alweer nieuwbouw. Want na de Nieuwmarktrellen brak er dus een periode aan van totale vrijheid in die buurt. De hele buurt was vergelijkbaar met Christiania in Denemarken. Er is zelfs vanuit de Nieuwmarkt nog een expeditie naar Christiania geweest. Ook op, deels op mijn aanraden. Om die vergelijking te kunnen trekken. Daar hing dus een hele bijzondere sfeer. Het was voor het eerst dat er een stadsdeel bijna een stuk centrum in Amsterdam één groot kraakbolwerk was. Ook in die sferen speelde Martin zijn rol. Het bleef er niet bij. We kwamen elkaar pas echt tegen tijdens de eerste landjuwelen in Ruigoord. En dan praat ik over, laat zeggen vanaf 1984 of zo, kwamen we elkaar hier tegen. En ook daar, Martin deed gewoon <laughs> zijn ding en ik deed gewoon mijn ding. Beeldenroute opzetten en noem maar op. Maar daar was Martin helemaal niet mee bezig. Dat kunst, dat was wel een deel van zijn interesse, maar dat was, hij was weer bezig met planten. Wat gebeurde er? Er was dus <laughs> ineens, ging hij wraak nemen op het dorp of zo. Er was iets en nog een beetje lacherig erom, want je had toen nog niet door dat het verhaal nog zo lang tot op heden ten dagen door zou gaan. Er was een groot verschil tussen wat er zich op die vlakte afspeelde en het dorp zelf. Het dorp was uitgestorven. Er gebeurde hier niets en dat wel dat zit allemaal daar. Enfin, dus wij waren op zich een hele gebeurtenis daar elk jaar. Zonder dat, laat zeggen, natuurlijk Rudolf was er en Hans en Gerben, we waren er allemaal wel bij. Maar in het dorp gebeurde eigenlijk tot 85 niet veel zodat we hier begonnen met exposities in de kerk en zo. Langzaam het dorp involveren in het grote gebeuren daar. Enfin, Martin <laughs> staat er ineens met zo'n zak met berenklauwenzaad. En hij ging dus berenklauwen uitstrooien. En we hebben daar tot op heden ten dagen mee te maken. Dus dat is een stukje erfenis, onvergetelijk. Als je Bierenklauw ziet, denk dan meteen aan Martin. Want dat was de grote zaaier van de Bierenklauwzaden. Tot grote ramp natuurlijk. Van onder andere de EHBA, de eerste hulp bij acties. Allemaal mensen die wel een beetje verstand hadden van hoe je iemand moest behandelen die gewond was. Maar wat gebeurde er ineens? Kinderen die in de bierenklauw waren gevallen. Weet je wel, dus uiteindelijk toch best wel heftige dingen uh, allemaal weer goed gekomen. Want het heeft ertoe geleid dat we hier op de dijk nu... <laughs> en er wordt zowaar een berenklauw naar binnen gedragen... ter eer en meerdere glorie van een van de groene bijdragen van Martin. Het is natuurlijk de, de meest... <laughs> ja, het is de meest gediscrimineerde plant van West-Europa de meest gediscrimineerde plant van West-Europa. Die hier volledig tot ontwikkeling is gekomen. En er heeft toe, geleid, toe heeft geleid dat we elk jaar, om laat zeggen, te grote eh, groei van dat gebeuren tegen te gaan, zijn die schapen op de dijk te grazen. En ook dat is natuurlijk een heel mooi natuurlijk ding geworden. Dat er ook een oplossing is gevonden voor datgene wat Martin heeft geïnitieerd. En niet alleen dat natuurlijk, want dit is een van de, laat zeggen, een beetje extreme kanten. De dubbelheid van Martin natuurlijk ook, waar Annie het toen net over had. Zijn ondoorgrondelijkheid. Praatjes maken als de beste inderdaad. Recht voor zijn raap. In dat opzicht was het ook een echte Amsterdammer. Weet je, je kent ze wel, die jongens die dat kunnen. En het, Martin was er één van. Ehm, hij had ook een soort van ijdelheid over zich. Met zijn prachtige haar. Hij liet me wel eens een fotootje zien uit de jaren 1960... waar hij met een groepje vrienden staat bij een busje en allemaal zulk lang haar. Dat was voor hem zo belangrijk, dat hele lange haar. Hij hield natuurlijk ook van Wally en die outsiders, de dingen die we deelden. Ehm, hij ging nog even los van onze zeggen, bijeenkomsten op de vlakte. Hij kwam in zaal 100 te werken. En daar ontwikkelde hij zich tot iemand die als DJ hele mooie dingen deed. Veel jaren 60 muziek ging draaien. Vandaar ook dat we die uh, overeenkomst ineens op dat moment pas gingen zien. Tussen, uh, laat zeggen, elkaars eh, ja, bewondering voor muzici. Ehm, en hij ging projecteren. Een van de elementen van Martin was dat hij niet kon ophouden met verzamelen van dingen. Dus wat gebeurde er in zaal 100? Ineens stond het hele drankenhok vol met spullen van Martin. <laughs> Daar was hij goed in. <laughs> Dat was ook een van de dingen <laughs> waar Maarten en ik mee te maken kregen. Want de laatste ongeveer 15 jaar gebruikte hij. Want kijk, hij, was, hij was, zat eerst bij Hans, Hans Plomp. En op de een of andere manier, vanwege uitbreiding van Hans en zijn dingen, was er even geen ruimte meer voor Martin. En dat vonden Maarten en ik heel zielig. En we dachten, ja, we kunnen hem niet loslaten. Hè? Want een belangrijk figuur, want hij was altijd bezig, ook in zaal 100, met de bomen en de struiken op de binnenplaats. En ook hier, altijd de helpende hand. Hij ging Olga helpen met haar tuintje. Hij ging eh, dingen doen. Eh, ook hier achter het kabouterhuis ging hij bomen snoeien, in banen leiden. Eigenlijk ook wat Theo deed, maar op eigen wijze en zonder zijn eigen tuin, want hij was echt een guerrilla gardener. Hij was overal. Je kunt het ook een wilde tuinier noemen. Weet je, dus het hele dorp was in die zin ook een ideaalbeeld. Zijn tuin. Hij kon iedereen de helpende hand bieden. En dat deed hij ook. Wat Annie al zei, hij was hier dagelijks op zijn fiets, weer en wind. Zijn hele mooie verhaal was natuurlijk de raaf. Die hij half dood aantrof op de dijk door een grasmaaier overreden vogeltje dat hij ineens ging koesteren. Ineens stond hij daar een soort van kippenhok te bouwen. En ik dacht, wat ben jij nou aan het doen? Ik zeg, geen kippen houden. Nee, ik heb dat raaf. Af, dat raafje, dat zat eerst bij ons eh, binnentje eventjes. Die eh, voedde hij het beestje dagelijks met wurmpjes, meelwormen en aanverwante dingetjes. En wij mochten absoluut niet bij die raaf komen, want anders zou die aan mensen gaan wennen. Nou, je begrijpt het al. <laughs> Die Raaf en Martin werden onafscheidelijk. Dus eh, ging, ging hij naar huis in Amsterdam, dan vloog die Raaf met hem mee. En Martin helemaal, weet je, was hij helemaal teruggefietst naar Ruigoord... of hij ging ze verstoppen voor die raaf. ze, <laughs> zodat, zodat die raaf niet eh, in die stad verdwaald zou raken of iets dergelijks. Want dat was niet goed. Want hij stond wel tegen het beestje te praten. Wij mochten niet, Maarten en ik mochten niks tegen die vogel zeggen. Maar hij wel. Nou, enfin, dus, enfin, uiteindelijk werden ze onafscheidelijk. Dus die raaf die vloog, uiteindelijk wist de raafje natuurlijk ook precies waar die woonde. En uh, die vloog dan s'avonds weer met hem mee terug. En eh, de volgende dag vloog de raaf weer terug naar Ruigoort. Het arme beestje was ook flink de kluts kwijt, kreeg ik te horen. Toen bleek dat hij overleden was. En eh, het beestje natuurlijk al dagen zat te krijsen voor, voor dat huis. Ehm, dat was een moment. Hij heeft heel veel mensen geraakt. Kijk, de dubbelheid van Martin. Hij was een, voor velen tenminste, voor vele outsiders was hij een insider. Eigenlijk voor alle outsiders was hij een insider. Terwijl hij voor de insiders een outsider bleef. En die rare dubbelheid, ik praat nu even generaliserend, want dat geldt natuurlijk voor de meesten niet, maar op de een of andere manier, hij heeft nooit een atelier willen hebben, nooit gehad, nooit gewenst, voor zover ik weet. Dus, eh, en dat is die hele mooie dubbelheid. Kijk, hij, hij laat zien dat Ruigoord groter is dan het aantal eh, ateliergebruikers en bewoners. Hij laat zien dat er inderdaad een enorm tussengebied is tussen mensen die niet officieel ingeschreven staan in Ruigwoord en helemaal deel zijn geworden van ons grote avontuur. Dat vind ik een hele mooie kant van hem. Eh, de gekke dubbelheid is natuurlijk ook weer zijn <laughs> collectievermogen. En wat natuurlijk in laatste instantie Maarten en mij een beetje opbrak. Het eerste wat we deden toen we ons atelier kregen was het eruit trekken van die hekken. En <laughs> nou, dan krijgen we natuurlijk eh, Theo, die ging hekjes zetten. Maar, ja, maar dat was zo mooi, want Theo die ging uit van een heel artistieke benadering, landschappelijke, architectonische werking daarmee bewerkstelligend. En tot mijn, <laughs> onze grote verbazing begon ineens het laatste jaar ook Martin hekjes te zetten. <laughs> en we hebben we hadden elk jaar wel eventjes één of twee momenten... waarin we eventjes ons hart moesten luchten bij Martin... om even te zeggen van, jongen, eh, dit is allemaal wel leuk en aardig... maar weet je wel, geen vrouwen meer naroepen als je bij ons voor de deur staat... en al dat soort grapjes, elementen van hem... die hem af en toe ook een beetje grof maakten. Nog los van zijn ontzettende vermogen om kwinkslagen uit te delen... heel uit rem te kunnen reageren... Want hij was goed met de stemmen. Hij, was gewoon, hij had een enorme humor. Dus al met al. Um, jongen, jongen, eh, ik, ik ben een heleboel vergeten natuurlijk. Ik ben zo blij dat hij deel van ons verhaal is. En dat blijft hij ook. Hij heeft landmarks neergezet. Niet alleen in Ruigoort, ook daarbuiten. Hij heeft meegeholpen. Weet je, bij West, ik werd er nog op geweest toen we hier naartoe reden. Twee wilgebomen die daar bij Sloterdijk staan, die door Martin zijn geplant. Hij heeft in onze tuin nog een paar potjes staan met plantjes in ontwikkeling, boompjes. Want hij kweekte boompjes om her en der, dat had hij dan in zijn hoofd, te kunnen neerzetten. Weet je, dus deze groene man is een groot gemis voor het dorp. Ik dank je wel, Martin, voor alle positieve energie die je hebt gegeven. het zou fijn zijn als je dat voelt om gewoon de stoelen te nemen of op kussens te gaan zitten. Dan, kom je, dan blijf je er niet zo buiten staan. Maar je moet het doen als het voelt voor jezelf. Ellen. Oh, Sanja. Sorry. I didn't know Martin very well. I used to see him always as soon as I entered the church. He'd be there with a smiling face. I'd always get a lovely smile and a warm hug from him. So, Martin, goodbye and safe travels. I'm going to sing a Hindu mantra which is supposed to liberate the soul from the body. So, any of you who know it can please join me and sing along. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्मारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्रयम्भकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्मारुकमिव बन्धनात् भृत्योर्मोक्षियमामृता ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनात् उर्मारुकमिव बन्धनात् भृत्योर्मोक्षीय माम्रता मामृताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति तिः शातिः lieve Martin. Martin O.R. Martino, zoals ik hem noemde. Nitro was de naam die hij aan zichzelf gaf vanwege zijn explosieve kant in zijn karakter. Grappenmaker. Grote man met wuivende manen. Een aanstaande man in een volgend leven met zes kinderen. ADM-man in het struikgewas. Ruigordiaan met een gaai als tuindier. Hij was altijd een onderdeel van mijn leven. En ik dacht altijd dat hij een onderdeel van mijn toekomst zou zijn, maar ik ga hem missen. En ik wil nu iets delen met jullie wat eigenlijk van Catharina komt. Ze heeft zulke mooie dingen over hem verteld en uh, eh, een naam van haar. Ehm, in 2003 verschafte Martin zichzelf toegang tot het landsjuweel niet door een kaartje te kopen, <clears throat> maar door een vergunning als ornitholoog aan te vragen. En eh, zijn tent op te bouwen 100 meter van de grens van het landjuweel. En met verrekijker daar <clears throat> als ornitholoog zichzelf toegang te verschaffen voor niets. Eh, het mooiste verhaal vind ik dat Martin creëerde biotopen in de stad door bijvoorbeeld inderdaad zaden van bomen, struiken, planten, bloemen overal te plaatsen waar het hem goed dunkte. Zo stond er bijvoorbeeld heel lang een hele grote treurwiel voor de Melkweg. Die had Martin geplant. Hij is heel groot en heel oud geworden, maar op een gegeven moment is hij jammer genoeg weggehaald. En tussen Ruigoord en Amsterdam zijn er op diverse plekken allemaal dingen die Martin geplant heeft. Onder andere een hele mooie boom voor zijn moeder, die hij daar heeft geplant na haar overlijden. Um, Martin had een dierenopvang op zijn dak. Hij woonde tussen de boomtoppen. En eh, het begon eigenlijk met een egelopvang in de winter. Want dat vond hij zo zielig. En dat werd langzamerhand eigenlijk een opvang voor dieren met gebroken vleugels of wat dan ook. Ehm, ik denk dat wat dat betreft een heel mooi voorbeeld is voor ons allemaal. De verbinding die hij met de natuur had en met de dieren. Hij had niet altijd een hele makkelijke verbinding met mensen, maar hij had een hart van goud. Het was een hele mooie, lieve ziel en ik ga hem missen. sing Let's Rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell Who I was dancing in the jailhouse rock. Spider Lovey played a tin saxophone. A little Joe was playing on slide trombone. Drummer beat a clown about a grass boom bam. Whole rhythm section was the bubble gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole jailhouse rock. Number 47 said to number three. You're the cutest jail, but I ever didn't say show with me tonight and will you come, honey? Come on into the jailhouse, rock with me, so rock. Martin. De laatste keer zag ik je bij vurige tongen. Ik kom hier niet meer zo vaak. En toen zei je bij dat landje van, ja, daar moet je heen. En ik wist niet eens dat het jouw landje was. Maar ehm, ik zeg, ik kan er niet komen met mijn scootmobiel door het zand en zo. Nou ja, afijn, toen zag ik hem even later. Wat later ergens anders. En, eh, en toen zei hij, ja, je hebt gelijk hoor. Want als, die, als dat zand bij die assen komen, dan... En toen zeiden we samen tegelijk, zijn de rapen gaar. Heel fijn, thank you. ik ben toch dus niet vergis. Een witte roos, zwarte kraai. Jij vliegt en ik zwaai. Ik zwaai je uit, ik zoek je op. Een bergtop, in een luchtkasteel. Of door de bomen van je tuin op je perceel. En met een hele diepe zucht ging Martin op in lucht. Nu is hij één met het grote geheel. De Martino Air, die stole de boarding pass just to catch the bus op je laatste vlucht. Hij was een heel klein beetje maf, een heel klein beetje gek, een hartedief. Ik vind je lief voor wie je was en wie je bent. Mijn prototype, mooie vent, eigenwijs en uniek. Ik zal je lach en knuffels missen. Een laatste groet van je publiek. Met een hele diepe zucht ging Martin op in lucht. Nu is hij één met het grote geheel. De Martino Air, he stole the boarding pass. Just to catch the bus op je laatste vlucht. En ik zing dit lied, ik vergeet je niet. De tijd heelt alle tijd lichten uit de spotlight. Ik zing dit lied, wij vergeten je niet. De tijd heelt alle tijd, lichten uit de spotlight. Oeh, oeh. Tijd heelt alle tijd lichten uit de spotlight. Oeh, oeh. De tijd heelt alle tijd. Martin in de spotlight. We zijn Uri en Wipka, we gaan voor jullie even liedjes spelen. Voor Martin ook. Afscheid nemen van iemand die dierbaar en een goede vriend. Ik zal hem wel missen. Dat was de enige persoon dat ik kon vasthouden, zo groot was hij. Wipka hier op de zingen zag, ik hoop dat iedereen zal het even voelen. Dat zal ons even afscheid nemen van iemand. Juist op vandaag, vandaag is de zevende. En dan van, ze zeggen dat hij gaat naar een nieuwe dimensie. En de nieuwe dimensie is dus vijfde dimensie. En dus de deuren zijn open. En pak de moed, pak de de is alles wat je wou doen. En nu is de tijd, nu is de gate is open. Dus man was op de vijfde en hij is in een nieuw man, kan je nagaan. En dat brengt hem zo dicht bij de gate eigenlijk, naar de dimensie dat hij wou. Misschien daarboven vindt hij het wel. Vandaag is de dag. The Lecha hate. If I leave here tomorrow, what how I do? With my mine Achter, achter. En dat, dat versterk ik. Yes? maar is te hard. <laughs> is te hard. Ja, dat is op je eigen versterking. Beter. Dank je. Hij is te hard, grappie. Zo, schrik me helemaal kapot. tomorrow. The things could never be the same. Cause I'm as free as a bird now. And this bird you cannot change. But if I stay here with you, girl, the things could never be the same. Cause I'm as free as a bird now. And this dankjewel. Ik wou alleen nog uh, even bedanken voor al die aandacht hier. Het is zo leuk voor jullie te spelen, maar nodig mij voor de gezelligheid. En de gezellige tijden. En we doen het weer. Dankjewel allemaal. Martin. Het zal niet makkelijk worden zonder jou in Ruigwoord. Ik ken Martin als uh, beschermer van alles wat leeft. De planten, de dieren, eigenlijk alles wat kwetsbaar is. Toen ik hem net kende, zo'n 25 jaar geleden, verzorgde hij een jong egeltje eh, op de buurtboerderij. Eh, dat had hij een veilige plek gegeven in de tuin. En eh, toen hij sterk genoeg was, liet hij het egeltje weer vrij. Hier in uh, Ruigoord uh, eh, bood Martin mij ook vaak een veilige plek. Om tot rust te komen in de hectiek van een festival of een feest. Ehm, ja, hij creëerde altijd plekjes. Of het nou een hut was of een. Ja, hij, hij bouwde altijd iets op afstand waar hij tot rust kan komen en waar ik ook gebruik van mocht maken. Ik voelde me dus ook beschermd door hem, net als dat hij de dieren en de planten beschermde. Het was zo fijn om in ruigwoord te komen en ontvangen te worden met een stevige knuffel. Dat ga ik zo enorm missen. Ik kan me geen Ruigoort voorstellen zonder Martin eigenlijk. En als ik dan aankwam, dan zei hij vaak... hé, hey, daar komt mijn vuurpaard weer aangedraafd. Het houten paard wat hij was, en het vuurpaard draafden jarenlang om elkaar heen. Het paard is het ultieme symbool van vrijheid en individualisme. En dat snapten wij van elkaar. Het vrije paard is ineens vertrokken, weggegalopeerd met wapperende manen naar een andere dimensie. Hij vertrok altijd zonder afscheid te nemen. Hij piepte er altijd ongemerkt tussenuit. En dat heeft hij nu voor de laatste keer gedaan. Dank je wel, Martin, voor alles wat je voor me gedaan hebt. Ik hou van je en ik zal je enorm missen. Martin hield van Pink Floyd. En hij vond mij mooi dansen, dus daarom is deze voor jou, Martin. Dank je wel voor alles. Oh ja, en dit is omdat we allebei ook iets met Indianen hadden. Gegroet, beste mensen, beste vrienden. Ehm, dit liedje had ik toen voor het eerst ontdekt na het zien van een superheldenfilm van eh, Marvel's Avengers. Was toen samen met Jane eh, naar de bioscoop. En ik kreeg kippenvel toen eh, ik dit voor het eerst hoorde op in de bioscoop. En we hebben pas net leren spelen. En dit was een van de liedjes die ik toen eh, graag wilde leren. En ik oefende dit vaak toen in het kabouterhuis, waar Martin ook altijd vaak bij ons toen. En hij was zo enthousiast dat ik dit nummer eh, eh, begon te leren. Dit is Dear Mr. Fantasy van Traffic. Mr. Fantasy, play us a tune, something to make us all happy. You are the one who can make us all laugh, but doing that, you break out in tears. Please don't be sad, it was straight my you had he wouldn't had known you all this year. ons eigen nummer. Omdat Martin ook van hip-hop houdt, joh. Laat jullie horen voor Martin. Dit heet Star Sending. Want we gaan Martin nou sturen naar de sterren. Even in the blindness of darkness, even if my eyes are closed, I can see. In the deafening silence of silence, got me covering my ears till I can hear. Nose could be clogged, weird enough joy or fear seems I could smell. Tears running down her cheeks, whether happiness or sadness. This one simply make me feel like simply red. Although I play a D and my light radiant skin is blue. And I'ma kept my distance away from you, but never have I distanced my loving heart that's loving you. As we both go through, continuing all this light works a soul pledge to pursue. As you and I both teach and enlighten them to wounded healers, healing up their human experiences. In this manner, we both co-depend. better comprehend. Teaching Gaia's sons to honor and respect the boundaries of men. Teaching Gaia's daughter to honor and respect the boundaries of women. Respect the boundaries of all species. But all of these being said, we still both must try to consent both our stubborn heads on engaging in constant tug of war games. One unit, you and I in unison, we unite. or pilots of this never ending infinite flight. No, I wasn't trying to run away from I was just doing my best, chasing myself out there. No, I wasn't trying to run away from you. I was just doing my best, chasing myself out there. Even in the blindness of darkness, even if my eyes are closed, I can see. In the deafening silence of silence, got me covering my ears, still I can hear. Nose could be clogged with enough joy or fear, seems I could smell. Tears running down her cheeks, whether happiness or sadness, love I can taste. Mm-hmm. trying to run away from you. So, Miss Goedemiddag allemaal. Welkom, lieve Martin. Zo ontzettend druk, druk, druk. Zoals jij altijd bent geweest. Maar zo heerlijk rustig ben je nu. Jouw geliefde tuin zal nooit meer hetzelfde zijn. Doch, jouw silhouet zal daar voor eeuwig blijven schijnen. Wat zullen wij missen? De snelle praatjes over jou Vrijstaat Bayern. De boerderij daar. Jouw kennis van flora en fauna. Het fanatieke gelul over voetbal. Wat ook Ajax ziet. Die veel te kleine fiets met de grote paraplu. Lieve Martin Nitro, een hele goede reis. We houden voor eeuwig van u. Hans Plomp is nu bezig met uh, sterven. Wij willen jullie toch nog graag wat zeggen. hey Martin, oude boef. Wie had dat nou gedacht dat je daar eh, straks als ik eh, hopelijk de vijfde dimensie binnenwandel, dat jij er al staat. Hans, is er nog wat? Is er wat? <laughs> ik weet niet hoe het zit daar in, eh, in de hemel met karnemelk en yoghurt. Maar eh, we hebben er heel wat mogen vers, verzwelgen samen hier. En eh, nou ja, je weet hoe ik ervoor sta. <clears throat> ik zal je binnenkort wel tegenkomen als je tenminste niet nog wat langer moet sudderen. <laughs> nou Martin, jongen, we hebben het leuk gedaan. Ongelooflijk, wat heb je een mooie dingen achtergelaten in het dorp. <laughs> Je bent ook niet de makkelijkste. En toch zie je dat iedereen je toch stiekem van je zit te houden. Oké jongen, we komen elkaar weer tegen. Dat denk ik wel. Dag lieve vriendjes en vriendinnen. Ja, ik wil eigenlijk toch een gedichtje even voor je doen ook. Want eh, het, leuke is dat we moeilijke mensen die we zijn, elkaar toch heel graag mogen. Nou, dat komt een gedicht, dat wil ik eigenlijk aan jou opdragen. Luister, vrienden en vriendinnen, wat maken ze een herrie in hun gestolde nachtmerrie. Ja, ze hebben wel hun wetten, hun goden, hun duivels en raketten, maar van binnen zijn ze koud, omdat niemand van ze houdt. Wat zoeken ze? Wat zijn ze kwijt? Ze vechten zich dood tegen de tijd. Als ik uit mijn geest naar de werkelijkheid kom kijken, vol pijn, vol wanhoop, vol levende lijken, dan denk ik hier in Ruigoord, hier voel ik me wel. De realiteit lijkt mij te veel op de hel. Ik hou van jullie verlicht morgen met vandaag. Tot ziens. Hou, doe. Ik wil eh, even iets rechtzetten. Uh, ik zei, Hans is nu aan het sterven, maar hij is er nog steeds. En daar zijn we, ben ik heel blij om en ik hoop jullie ook. Maar eh, het is dus niet nu, maar ooit. Eh, lieve mensen, ik zit hier achter de piano, jullie kunnen me nauwelijks zien. Ehm, ik ga een heel klein kort compositietje van mijzelf spelen. Ehm, Martin en ik hadden iets met piano's. Op een gegeven moment had Martin een piano gescoord in Amsterdam. En die nam die mee naar Ruigoord. En die piano kwam toen in de stal te staan. Nou, op een gegeven moment kwam die piano buiten de stal te staan, onder een afdakje. En die piano, dat deed hem geen goed. Die piano werd wat gezwollen door alle weersomstandigheden. Maar toen kwam Martin naar me toe en die zei zo van... Hé hey Martijn, Martijn, ik heb uh, ja, eh, eh, Saskia is gekomen en die heeft die piano gestemd... en nu kan je weer spelen dat vond ik eh, natuurlijk fantastisch. En toen kwam de piano in het dorpshuis te staan. En toen was die piano weer kapot. En toen kwam Martin weer naar me toe gerend. Zo van, hé hey Martijn, ja, hij is eh, weer kapot. Maar uh, Valentijn heeft er weer een nieuwe snaar op gezet. En nou, ga maar lekker spelen, man. Dus ik ga dit stukje spelen voor Martin. En ik heb besloten om dit kleine stukje muziek te noemen... Ehm, Saint Martin in the Fields, opus 1. Ja. Nou. En ik ga je missen, man. Lieve vrienden, we zijn aan het eind van dit deel van het afscheid van Martin. Na mijn afsluitritueel gaan we toosten op het leven van Martin. En weet je wat zo leuk is? Hij gaat het eerste rondje betalen. Daarna zijn de drankjes op eigen rekening. En bij het Vindingrijk gaan eh, George en Dave die gaan ontzettend lekker, hebben ontzettend lekker voor jullie gekookt. Dus uh, geniet ervan. Dus ook van Martin, die altijd als eerste in de rij stond. En heel gulzig was en gretig. En iedereen eigenlijk het liefst opzij duwde, dat hij als eerste alles in zijn mond kon stoppen. Martin, Martin wordt rond 17 uur 7 de kerk uitgedragen. Er zijn eh, dragers voor. Hij wordt naar de luchtbrust gebracht. En ik hoop dat we dan een mooie haag kunnen vormen om hem zijn laatste tocht te laten doen. De kerk die blijft open tot half zeven. Er liggen allemaal stiften hier zo, dus voel je vrij om iets op Martin te schrijven. Nadat ik mijn afscheidsritueel heb gedaan, gaat Olga uh, Waldhoorn, Alpenhoorn, wat is het? Iets blazen. Toch? Ja. Zoals jij dat kan. Ik eh, wil jullie vragen om allemaal even te gaan staan. Als het kan, hè? Uri die zei het net al, de poorten zijn open. Dus wat ik graag wil is eh, jullie meenemen om die poort verder te openen. Je mag je handen zo vouwen. We gaan een moedra doen om alle poorten te openen. En je doet je twee vingers naar binnen. Zo. Je gaat heel gegrond staan, dus los ook. Een beetje door je heupen zakken. Je sluit je ogen en je vult je hele lichaam met lucht. En je denkt in liefde. Martin belt. Het is voorbij. Dank jullie wel. zover de uitzending van de afscheid van Martin in de kerk. Dit was Radio Ruigoord, rechtstreeks vanuit de kerk Ruigoord. Zondag 7 juli 2024. a song, play guitar, make it snappy. You are the one who can make us all laugh. doing that, you break out in tears. Please don't be sad if it was a straight line you had. my love hope never to come back. i see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black fade away, and I to face the facts.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 And runs across the pages like some tiny elf, knowing that it's hard to find stuff way back in her mind. Why? spending all of her time trying to memorize every line. Sweet Lorraine, ah, sweet Lorraine, sweet lady of death wants me to die. So she can come sit by my bedside and sigh. Wipe away the tears from all my friends' eyes. Then softly she will explain just exactly who was to blame for causing me to go insane and finally blow out my brain, sweet Lorraine. Ah, sweet Lorraine. Well, you know that it's a shame and a pity you were raised up in the city and you never learned nothing about country ways. Oh, about country ways. The joy of life, she dresses in black. old secrets engraved in her back. And her face keeps flashing that she's got the knack. But you know, when you look into her eyes, all she's learned, she's had to memorize. And the only way you'll ever get her high is to let her do her thing and then watch you die. Sweet Lorraine. Ah, sweet Lorraine. Now she's the one who gives us all those magical things. And reads us stories out of the I Ching. Then she passes out a whole new basket of rings that when you put on your hand makes you one of the angel band and gives you the power to be a man. But what it does for her you never quite understand, sweet Lorraine. Ah, sweet Lorraine. Well, you know that it's a shame and a pity you were raised up in the city and you never learned nothing about country ways.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 Till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know and that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song.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 Just what is happening to me? tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where. but I know we'll meet again some sunny To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where. so oh, we'll meet again some, some the babies are crying. I just realized the good things. And when the people say that my life is okay, I just realized the good things. And when I walk with my woman, I'm so proud. I'm proud of the things we've done. I'm gonna be a father. I will miscarry on. Cause I wanna have a healthy child. I just can't wait. I just can't wait. Oh no, I just can't wait. I wanna see my baby. I wanna see my baby. Oh no, I just can't wait. I wanna touch my baby. I wanna touch my baby. Oh no, I just can't wait. I wanna hold my baby. I wanna hold my baby. I wanna hold it in my arms. I just can't wait. I just can't wait. Oh no, I just can't wait. Oh, I wanna touch I wanna see Oh no, oh, I just can't wait. I wanna see my baby. I wanna see my baby. I wanna see my little child. just can't wait. Oh no, I just can't wait. Oh no, I just can't wait. Oh yeah, oh, no, oh no, oh no, oh no. Oh no, I just can't wait. Oh no, I just can't wait. Oh Lord, I just can't wait. I'll tell you, I just can't wait. I just can't wait. I just can't wait. When I be with my woman? I can feel my child, my child inside of her. And when I feel that I have to cry, just I realize the good things poison's love satisfies my soul. Man lies about it. Someone dies about it. Someone cries about a little. You know, everybody freaking about a spoon. Spoon is, spoon is, spoon. love good enough for me. Me lies about it. Someone dies about it. Someone cries about a little. Everybody fighting about a spoon Spoon spoon spoon spoon spoon spoon. is a sail. When spoon is ready for the fight, it's gonna save you for another man. Men lies about it. Someone dies about it. Someone cries about a little. You know, everybody fighting about a spoon.